Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Hongarije heeft premier Orbán de overwinning opgeëist. Hij zei dat die overwinning zo groot is dat je die vanaf de maan kunt zien. Met zo'n 90% van de stemmen geteld komt Orbáns rechtspopulistische partij Fidesz op bijna 54% van de stemmen. De pro-Europese oppositie zou uitkomen op bijna 35%. De oppositiepartijen van links tot uiterst rechts vormden samen één blok tegen Orbán... om meer kans te maken op de winst. Ze gingen lange tijd nek aan nek met Fidesz. De oppositie heeft de Orbaanse overwinning erkend. Louis van Gaal leidt al geruime tijd aan prostaatkanker. Dat heeft de bondscoach van het Nederlands elftal bekendgemaakt... bij het RTL-programma Humberto. Volgens Van Gaal gaat het om een agressieve vorm van prostaatkanker... en is hij in totaal al 25 keer bestraald. Dat gebeurde ook tijdens trainingskampen van het Nederlands elftal. Al heeft de bondscoach de selectie er nooit iets over verteld. Van Gaal is ondanks zijn ziekte wel van plan om eind dit jaar met Oranje naar het WK in Qatar te gaan. Bij beschietingen in de stad Kharkov zijn zeven doden gevallen, zegt de gouverneur van de regio. 34 mensen zijn gewond geraakt, onder wie drie kinderen. Het is niet te achterhalen of de beweringen van de regionale autoriteiten kloppen. In Kharkov woonden voor de Russische invasie 1,4 miljoen mensen. Inmiddels zijn honderdduizenden van hen gevlucht. Het VN-klimaatpanel IPCC komt morgen met een nieuw rapport. Nederlandse wetenschappers die eraan hebben meegeschreven... zeggen tegen de NOS dat het vooral gaat over de energietransitie... en andere oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan.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 Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des C'est ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi.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 Ze zat de hockey en is vlon, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof, Van met alle respect Dik altijd niemand, en ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee Naar een restaurant, leek zo zij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook los zoete witte wijn en die pizza met ananas Ik ben zo op afgeknapt close enough to tell you that. let me be. Cause you don't care. Well, please set me free.